Maar de maatschappelijke onrust over seksueel misbruik is zo groot dat er snel duidelijkheid moet komen, zijn woordvoerder van justitie in Met het oog op morgen. Daarom is advocaat Drost gevraagd of hij snel een artikel 12-procedure wil doorzetten. Daarmee kan het gerechtshof het OM dwingen om alsnog tot vervolging over te gaan. Drost noemt de gang van zaken merkwaardig, maar werkt wel mee aan het verzoek. President Chavez van Venezuela heeft van het parlement toestemming gekregen om voor chemotherapie naar Cuba te gaan. De oppositie wilde eigenlijk dat de macht zou worden overgedragen aan de vicepresident, maar dat heeft Chavez niet gedaan. De Venezolaanse president liet zich eerder in Cuba opereren aan een tumor in zijn bekken. Het weer in het midden en oosten regenachtig. Vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het een graad of 13. Overdag 17 tot 21 graden. Wisselend bewolkt en buien.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 Het is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De ontmoeting tussen de Dalai Lama en president Obama heeft de relatie tussen de VS en China beschadigd. Dat staat in een verklaring van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. China zegt dat de ontmoeting een grove inmenging is in de Chinese binnenlandse aangelegenheden en het de gevoelens van de Chinezen kwetst. Verder moet Amerika maatregelen nemen om de schadelijke gevolgen van de ontmoeting uit te wissen, zegt China. Na afloop van het gesprek met de geestelijk leider in het Witte Huis zei Obama dat hij het belang van de mensenrechten van de Tibetanen had onderstreept. Wel herhaalde hij nog eens dat Tibet in de Amerikaanse visie een deel van China is. De zendmast bij Lopik wordt waarschijnlijk de komende dag weer in gebruik genomen. Dat verwacht eigenaar Novek. Onderhoudsmedewerkers trekken nieuwe kabels in de mast, waar vrijdag een brandje woedde door een oververhitte kabel. Daardoor zijn er ontvangstproblemen met de publiek.